Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Die lijkt geen vertrouwen meer te hebben in de oplevering van het nieuwe vliegveld van Berlijn. Dat had zeven jaar geleden klaar moeten zijn, maar bij de bouw is zoveel misgegaan... dat nog steeds niet duidelijk is wanneer er kan worden gevlogen. Een bestuurder van de luchtvaartmaatschappij heeft gezegd dat hij verwacht... dat het vliegveld wordt gesloopt en dat er opnieuw aan de bouw wordt begonnen... Veel technische installaties zijn volgens hem alweer verouderd. En ook het meubilair kan weer naar het grof vuil. De kosten van het nieuwe Berlin-Brandenburg Airport zijn al opgelopen van 2 tot meer dan 7 miljard euro. De politie in Den Haag heeft gisteren meer dan 300 gereedschapskoffers in beslag genomen... die waarschijnlijk waren gestolen uit bedrijfsauto's. De koffers werden op meerdere adressen gevonden nadat twee mensen waren aangehouden bij een auto-inbraak. De koffers staan nu allemaal op het bureau in het stadsdeel Loosduinen. De politie heeft bouwlieden die aangifte hebben gedaan opgeroepen zich te melden. Volgens hun gedupeerde aannemers zijn de gereedschapskoffers bij elkaar zeker anderhalve ton waard. Ondanks de kou hebben vannacht in Amsterdam zo'n 3000 mensen meegelopen met de stille omgang. De pelgrims trokken biddend door de straten om het zogenoemde mirakel van Amsterdam te herdenken. Daarbij braakte in 1345 een stervende man een hostie uit. Die kwam in het haardvuur terecht, maar bleek de volgende ochtend, ondanks het vuur, nog intact. De stille omgang wordt al sinds 1881 gelopen. Door het koude weer waren er een stuk minder mensen dan vorige jaren. Een deel van de pelgrims had de tocht al afgelegd voor de officiële start om 10 uur s avonds. En ook vanochtend worden er nog bedevaartgangers verwacht in Amsterdam. Het weer, in het noorden en midden opklaringen. In het zuiden wat meer wolken, minima rond min 4 graden. Maar door de stevige noordoostenwind voelt het kouder aan. En het zuiden kan wat plaatselijk glad zijn.